Raymond Seré met het NOS-journaal. Militairen zijn de grens met Libanon overgestoken en zijn daar slaags geraakt met Syrische rebellen. Libanezen die in het grensgebied wonen zeggen dat enkele tientallen Syrische militairen de grens overstaken en huizen hebben vernietigd waar de rebellen hun toevlucht hadden gezocht. De Libanese autoriteiten bevestigen dat er in het grensgebied een schotenwisseling is geweest, maar ze spreken tegen dat Syrische militairen de grens zijn overgestoken. Drie Duitsers zijn opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteren bij een koffieshop in Heerlen. Daarbij kwam een man om het leven. De politie in Zuid-Limburg zegt de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend te kunnen maken. Omwonenden zeiden gisteren dat het slachtoffer een goede kennis is van de eigenaar van de koffieshop. In Midden- en West-Brabant is het verhoogde kans op bos- en natuurbranden. De veiligheidsregio heeft in verband daarmee code oranje afgekondigd tot op één na hoogste niveau. Volgens de brandweer is het bijzonder dat er al zo vroeg in het jaar bosbrandgevaar is. Omdat er de afgelopen weken weinig regen is gevallen, zijn de natuurgebieden erg droog. D66 wil af van het gratis huwelijk. De wet daarover uit 1879 is helemaal uit de tijd, zegt D66-Kamerlid Berndsen. Zij benadrukt dat de gemeenschap niet moet opdraaien voor diensten waar individuen gebruik van maken... Volgens D66 wordt ongeveer een derde van de huwelijken nu gratis voltrokken. Als het gratis huwelijk verdwijnt, moeten gemeenten wel een sociaal vangnet kunnen regelen voor mensen die het echt niet kunnen betalen, vindt Bernsen. De politie zet een hond in om crimineel geld op te sporen in treinen en op stations. De herdershond is speciaal getraind om bankbiljetten bij mensen op te sporen. De politie hoopt op deze manier sneller en vaker drugsgeld te onderscheppen bij criminelen en geldcouriers die reizen met het openbaar vervoer. En dan het weer, zonnig met soms wat sluierbewolking. Temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. In de Randstad staat een file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp staat 3 kilometer.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 closer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 ritme van Zandvoort. ZFM. I can hear the couple fighting right next door.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 ZFM. 千分。 So many beautiful faces Sharing lives And sharing days My love, it had so many empty spaces I'm sharing